7 uur. Patrick Holtkamp met het... Voor het eerst sinds hij president is heeft Donald Trump inzage gegeven in zijn financiën. Hij heeft een algemeen financieel verslag aan het ethiekbureau van de Amerikaanse overheid gegeven. De publicatie geeft alleen een breed overzicht van zijn bezittingen en schulden. Toch is dit al meer dan Trump tot nu toe prijs gaf. De financiële gegevens zijn belangrijk omdat door de zaken van Trump belangenverstrengeling kan dreigen. Trump had vorig jaar een inkomen van 594 miljoen dollar. De Cubaanse regering blijft aandringen op een dialoog met de VS... hoewel president Trump het beleid van zijn voorganger Obama deels terugdraait. In reactie zegt de regering Castro de vijandige retoriek te betreuren. Trump zette diplomatieke banden voort, maar hij wil een strenger beleid voor reizigers. Ook wil hij dat Amerikanen geen zaken meer doen met de machtige handelstak van het Cubaanse leger. Een agent in de Amerikaanse stad St. Paul krijgt geen straf voor het doodschieten van de zwarte man. De zaak van Philando Castile werd bekend doordat zijn vriendin live op Facebook uitzond hoe haar vriend bezweek. De agent zette de auto van Castile aan de kant omdat hij vermoedde dat hij betrokken was bij een beroving. Wat achteraf niet klopte. Kort nadat Kerstil had gezegd dat hij gewapend was, opende de agent het vuur op de man, omdat hij bang zou zijn geweest dat Kerstil zijn wapen zou pakken. De Facebookbeelden werden gezien als bewijs van racisme bij de Amerikaanse politie. Een Amerikaans marineschip is in de problemen gekomen na een aanvaring met een Filipijns containerschip voor de kust van Japan. Het schip heeft water gemaakt, maar volgens de marine gaat het niet zinken. Er zijn zeker twee gewonden aan de Amerikaanse kant, onder wie de kapitein. Ook zouden zeven mensen worden vermist. Het is niet duidelijk hoe groot de schade aan het Filipijnse schip is. Het weer overdag in het westen zonnig, later ook in het oosten. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen en maandag nog warmer met 26 tot ruim 30 graden.